Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Italië zijn 35 mensen gewond geraakt toen tijdens een trouwerij plotseling de vloer instortte. Het feest was in een oud Toscaans klooster. Vijf van de slachtoffers zouden in kritieke toestand naar het ziekenhuis zijn gebracht. In totaal waren er 150 mensen aanwezig op het feest. Alle slachtoffers zijn onder het puin vandaan gehaald. De Amerikaanse maanlander die afgelopen maandag werd gelanceerd... keert terug naar de aarde. De kans is groot dat het ruimtevaartuig opbrandt in de atmosfeer... zegt het commerciële ruimtevaartbedrijf Astrobotic. Kort na de lancering ontstond er een brandstoflek. Vrijdag leek het nog even of er een landing op de maan toch ging lukken... maar die hoop is vervlogen. De missie is daarmee mislukt. Israël heeft nog niet besloten of het de grensovergang bij de stad Rafah... op de grens met Egypte in handen wil krijgen. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. De grensovergang met Gaza is de enige die Israël nog niet controleert. De Wall Street Journal schrijft dat Israël plannen zou hebben om de post bij Rafah over te nemen. Volgens de krant heeft het land Egypte van de plannen op de hoogte gesteld. Via de grensovergang in Rafah mogen onder andere buitenlandse staatsburgers... die vastzitten in Gaza het gebied verlaten. Ook zijn daar humanitaire hulpconvooien toegelaten. Het IJslandse dorp Grindavik wordt opnieuw geëvacueerd vanwege mogelijke vulkaanuitbarstingen. Het risico op een uitbarsting is groot, zeggen de autoriteiten. Daarom moeten de circa 4000 inwoners maandag zijn vertrokken. De vorige uitbarsting van de Zwartsengi-vulkaan was al in december. Inwoners waren pas net weer drie weken thuis na de vorige evacuatie.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 Ik ben nergens zonder jou. waar ben jij? Waar ben jij? Waar ben jij? Wat een dag, wat een licht. En wat een lach op jouw gezicht. Oh daar, oh, ben jij. Oh daar ben jij. Het wordt weer zomer in de zomer.